Gert Kluk met het NOS-journaal. In het Marinese hotel waar sinds vanmorgen een gijzeling aan de gang is... worden nog bijna 140 mensen vastgehouden. Dat heeft het management van het hotel in de hoofdstad Bamako gezegd. Bij de bevrijdingsactie zijn naast Franse en Malinese militairen... nu ook Amerikaanse commando's betrokken. Zo'n 80 mensen zijn bevrijd uit het Luxe Hotel... waar behalve Afrikanen ook onder andere Amerikanen, Chinezen, Turken en Fransen waren. Er zijn zeker drie doden gevallen. De aanvallers zijn mogelijk lid van een radicale islamitische groepering. Mensen die illegaal films en muziek verspreiden via internet worden op grotere schaal aangepakt. De auteursrechtenwaakhond Stichting Brein heeft een nieuw systeem ontwikkeld om illegale uploaders makkelijker op te kunnen sporen. De aanpak is vooral gericht op mensen die grote hoeveelheden bestanden op het internet zetten of als eerste verspreiden. Het Openbaar Ministerie eist een jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man die wordt verdacht van zware mishandeling van een NS-conductrice. Door de mishandeling zit de vrouw van 44 nu in een rolstoel. Ze herinnert zich niet wat er is gebeurd. Omstanders hebben de man als dader aangewezen. Hij zegt dat hij niets met de mishandeling te maken heeft. Volgens het centrum is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Door een storing bij KPN zijn er problemen met het betalingsverkeer. Bij ABN AMRO ligt de website eruit en kunnen klanten geen geld overmaken. Mogelijk hebben ook andere banken last van de KPN-storing. Verder hebben KPN-klanten door de storing geen internet, tv en telefoon. Het weer. In het noorden buien, maar ook wat zon. Verder bewolkt. Vanavond meer buien met kans op onweer en hagel. het is vanmiddag maximaal 10 graden. Morgen vooral in het westen buien. Soms met hagel, veel wind. En dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral problemen bij Amsterdam. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Batuverdorp en het knooppunt De Nieuwe Meer 3 kilometer file. Het heeft allemaal te maken met het ongeluk op eh, de ringweg. De A10 West richting de A10 Zuid staat tussen Osdorp en De Rai 4 kilometer file. Kost je een kwartier extra, want er zijn twee rijstroken dicht de hoogte van De Rai. Dan ten noorden van Amsterdam op de A7 vanuit Horen naar Zaandam tussen Purmerend en Zaandam 6 kilometer. Er is een lading verloren en je kan bij het knooppunt Zaandam niet kiezen voor de A8 richting Amsterdam.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 Deze week hebben we 13 stijgers, 5 zittenblijvers, 18 dalers en maar liefst 4 eh, nieuwe binnenkomers. betekent ook dat er eh, met pijn in mijn hart vier mensen weer de lijst uit moeten. Na 21 weken is Adam Lambert met Ghost aan een oude nummer 1 hit uit de lijst verdwenen. Na 23 weken Dior samen met Chris Brown met 5 More Hours uit de lijst. 24 weken lang heeft Jess Glynn met Hold My Hand erin gestaan. In maar liefst 32 weken Martin Garrix samen met Asher met Don't Look Down. We maken plaats voor eh, vier nieuwe artiesten. Nederlandse artiesten en internationale artiesten. Maar dat eh, straks allemaal nog veel meer erover natuurlijk. Op 39, 37, 36 en 33 zijn die binnengekomen. Snelste stijger van deze week die heeft 11 eh, plaatsen gewonnen. Dan heb ik het over Jamie Lawson met Wasn't Expecting Dead. En de snelste verliezer, de, snelste daler is David Guetta met What I Did For Love met maar liefst 12 plaatsen. Gaan natuurlijk het tweede uur weer kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. Gaan we in eh, vogelvluchten eh, doornemen met je. En we gaan weer kijken naar artiestennieuws. Want hoe zou het nou zijn met... Ja, nou ja, dat gaan we straks allemaal vertellen. Even voor de klok van eh, kwart voor vijf zal de top 3 van deze week bekend worden gemaakt. De top 3 van Europa. eerst gaan we luisteren hoe de top 3 van vorige week eruit zag. Nummer 3. Nummer op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week Sigala met eh, Easy Love. Op twee Adam Lambert, Another Lonely Night. En logischerwijs op één Adele met Hello. Deze week beginnen we met de nummer 40 eh, van de Euro Breakdown. Dat is uh, Naughty Boy Running. Lose It All. Eén, drie, acht weken pas in de lijst. De vorige week op 35.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 Geboren op 15 april 1990 is deze Sharon Kovacs. Nou, ze studeerde aan het Rock City Institute in Eindhoven. En met de demo eh, Strange I've Seen That Face Before... wist de producer Oscar Holleman te verrassen. Nou, Oscar Holleman die werkte ook voor eh, With Him Temptation en uh, Crash En met hem werkte ze op verschillende plaatsen ter wereld aan haar eerste EP... die in 2014 verscheen. Waarvan My Love een van de opvallende, opvallendste tracks was. Na het eind van dat jaar ont... ont aan het eind van dat jaar komt er een eh, compleet eh, studioalbum uit van Kovacs, Shades of Black. En van het album verschijnen dan eh, Digging en Wolf in Cheap Clothes als singles. Doordat het dus al een tijdje uit is, wordt het nu pas door de rest opgepakt. Kovacs is nieuw binnengekomen op een 39e plek deze week. Met haar single Wolf in Cheap Clothes. 39 dus voor deze Hollandse Kovacs hier op eh, CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Silvertown as the chosen one left in who you are. Say what you want, I know just where you're coming from. Born to deceive, but baby, you ain't fooling me with your shiny shirt. upstairs and then disappear. with some little lamb, so naive, let you in while the shepherd sleeps. It's time to confess, and I know you're the best, and I'm burning out. back to feet. 30 uh, eh, nieuw binnengekomen. Kovac met Wolf en Cheap Clothes. Ik eigenlijk een beetje een combinatie van eh, Amy Winehouse en eh, die movie track van de James Bond film Golden Eye. Maar het is een, prachtige single van Kovac.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 Op 37 vinden we dan een nieuwe binnenkomen wederom. Weer van de eh, Hollandse bodem. Dan denk je van, hoe kan dat? nou? Ja, dat kan echt waar. In 2008 eh, verhuisde Rupert Blackman van eh, Londen naar Nederland toe. En na een tijdje actief zijn geweest als straatmuzikant... brengt hij in 2013 het album The Light of Home uit. Nou, ondertussen is hij ook actief als tekstschrijver... voor onder meer Alan Clark, Bluff en Main Street... En internationaal werkte hij met eh, schrijvers die werken voor eh, Ronan Keating, The Prodigy, Pink en Justin Timberlake. Nou, eind 2013 uh, eh, formeert hij dan deze band en deze band heet Causes. De eerste single, Teach Me How To Dance With You, wordt een grote hit in Nederland. Is in februari 2015 een debuut in de top 40. En ook is de single onderscheiden met een platina plaat. Blackman eh, is in 2015 ook te horen op Limitless van de Flying Dutch. Dat is het thema van het festival dat op 30 eh, mei 2015 plaatsvond in Eindhoven. Nou, op alle locaties eh, waar die shows waren zijn... alle locaties zijn shows van Everjack, Arme Buren, Hardwell, Federal, en nou ja, noem ze maar allemaal op. Zijn daar te horen geweest en heb ik het over de drie dagen die zijn geweest in Rotterdam, Amsterdam en dan Eindhoven natuurlijk. Dit jaar die brengt uh, eh, Corsus de singles uit. Twee nieuwe singles, Walk on Water. Daar heb ik nog eh, helaas niet veel van gehoord. Maar wel deze, To the River. Nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten. Op een eh, hele mooie 37e ehm, plek. Al zeg ik het zelf. Corsus is dit. To the River. 37 hier in de, de Euro Breakdown. Dus deze week nieuw binnengekomen op een eh, mooie 37e plek hier eh, in de Euro Breakdown. Met To The River. Goed, op 36 eh, vinden we nog een nieuwe binnenkomer. En deze dame die heeft ook zojuist de lijst verlaten na 24 weken met één single. een van de grootste hits die ze tot op heden heeft gehad, Hold My Hand. Maar ze staat met nog een single erin. Wees maar niet bang, nee hoor. Ze staat er nu, eh, anders stond ze er drie keer in. Nou staat ze er maar twee keer in. Dus ik even snel te zoeken met eh, Don't Be So Hard On Yourself. Staat op een eh, mooie 23e plek. Maar op 36 is ze dus ook binnengekomen met haar nieuwe single van haar album. haar debuutalbum moet ik zeggen. I Love When I Cry. Nou, Don't Be So Hard On Yourself is een nummer 1 hit geweest in het Verenigd Koninkrijk. Waar deze dame dus ook vandaan komt. Maar de single Take Me Home mag er ook wel zijn. Hij is een stuk rustiger als dat we eigenlijk eh, van deze roodharige dame gewend zijn. Maar desalniettemin is er nog steeds een eh, goede, mooie single geworden. Take Me Home van Jess Glynn, nieuw binnengekomen deze week op een 36e positie in de Euro Breakdown hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. Straks krijgen we nog andere hits, maar eerst gaan we gewoon luisteren naar uh, Jess Glynn met Take Me Home.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 En is op 35 Five Seconds of Summer met She's Kinda Hot. De Euro Breakdown. En we gaan door naar eh, de laatste nieuwe binnenkomer eh, van deze week. Die vinden we op een 33e eh, plek. Een dame die komt uit het Amerikaanse, uit de Verenigde Staten. En ze was te zien in de tv-serie eh, Barney and Friends and The Wizard of Waverly Places. En dit is eh, de ex van eh, Justin Bieber, maar dat is ook maar niet hard. Hij ze begint haar eigen band Selena Gomez en The Scene en brengt drie albums uit. En sinds 2012 brengt ze ook solo-hits uit. Come and Get It staat in het voorjaar van 2013 op een zesde plaats van de Amerikaanse hitlijst. En eind 2014 staat de Amerikaanse opnieuw op die positie. Maar dan met de single The Hard Want What's What It Wants. Na 2015 eh, verschijnt dan het eh, tweede studioalbum eh, van deze dame, For You heet die. Maar daarvan zijn geen directe hits afkomstig. Samen met Zet debuteert ze in februari in het Nederlandse top 40 met I Want You To Know. Dat zeven weken lang in de lijst stond. Nou, in de zomer wordt Good For You, wat ze samen met ASAP Rocky maakt, haar volgende succes. En als tweede single van haar nieuwe album Revival verschijnt Same Old Love. En zien we dan eh, binnenkomen in de Europese, de Europese top 40 in de Euro Breakdown. Als we kijken wat de hoogste positie was in de UK is 87. Eh, in de Verenigde Staten een eh, 16e plek. Maar als ik kijk naar de verkoop, de positie verkoop, verloop... is het de afgelopen twee weken best wel goed gegaan. Begonnen ergens op de 16e plek en nou ergens op een derde eindigt Maar in Nederland, Nederland staan ze nog niet in de top 40. In Nederland is ze alleen nog maar te vinden in de tipparade. Maar in de rest van Europa wordt het wel opgepakt. Op 33 is dit dus eh, Selena Gomez met the Same Old Love. andere disney die vinden we dan op de 31ste plek. En dat is uh, Ariana Grande met haar eh, single Focus. Ze staat er pas eh, drie weken in. Vorige week nog op een 34ste plek. Deze week dus op 31. dus in de eh, handen van Ariana Grande met uh, Focus. En dan zijn we alweer eh, door de eerste kwart van de lijst heen. We gaan tragen deze week. We zitten al drie kwartier in de uitzending en <laughs> pas een kwart van de lijst gedaan. Maar dat halen we zo direct wel weer in, hoor. dat is geen probleem. Op 40 deze week Naughty Boy samen met Beyoncé en Arrow Benjamin met Run In Lose It All. 39 is nieuw binnengekomen de Nederlandse Kovacs met Wolf in Cheap Clothes. Op 38 is Flowrider, Romantic en Verdien White blijven zitten deze week met I Don't Like It, I Love It. Causes, ook van Nederlandse bodem, is nieuw binnengekomen. Op 37 met de single To The River. Op 36 dan uh, Jazz Gling, Take Me Home, ook nieuw binnengekomen deze week. En op 35 is uh, eentje die vier plaatsen gezakt is deze week. Five Seconds of Summer met She's Kinda Hot. 34 dan is in handen van eh, Omi met Hula Hoop. En op 33 eh, is nieuw binnengekomen Selena Gomez met Same Old Love. 32 winnen we dan Imagine Dragons met I Was Me. 31 Ariana Grande met Focus. En op 30 vinden we The Weeknd met The Hills.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 Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. helder. 26 eh, staat Lunch Money Lewis met Beals En daarvoor die op 27 zagen Larsen samen met Mnek Never Forget You. En wij gaan door met de nummer 21 van deze week. Martin Solveig samen met GTA. Intoxicated. Ondertussen alweer 24 eh, weken lang eh, in de lijst. Vijf plaatsen gezakt deze week. En de hoogste positie voor deze single was nummer 12. Maar deze week dus 21. Martin Solveig met Intoxicated. Ik samen met GTA Intoxicated. En daarvoor hoorde je de 27... Eh, nee, nee, nee, nee, die hoort helemaal niet de 27. Je hoorde de uh, <laughs> eh, 25, Lance Money Lewis met Bills. Daartussen zit nog op 24 David Guetta samen met Emily Sunday... What I Did For Love. Um, nummer 24. Eh, nummer 23 was uh, Jazz Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. Nummer 22, Mika, Staring At The Sun. 21 was deze dan. Martin Solveig samen met GTA Intoxicated. En de nummer 20 eh, van deze week is in handen van Avicii. Een prachtige voorbedden deze. Ook meteen de laatste plaat van het eerste uur alweer. Straks na het eh, nieuws eh, zijn we weer terug bij je met de tweede helft van de lijst.